Levi van Eck met het NOS-journaal. Amnesty International roept Wereldvoetbalbond FIFA op om invloed uit te oefenen op Qatar... om een einde te maken aan het misbruik van arbeidsmigranten. De KNVB is gevraagd die oproep te steunen. Een boycott van het WK in 2022 is volgens Amnesty niet nodig. Wel moet er volgens de mensenrechtenorganisatie blijvend druk op de overheid worden uitgevoerd... om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De afgelopen 10 jaar zijn 6500 arbeidsmigranten overleden... tijdens werkzaamheden voor het WK in Qatar. De huizenprijzen zijn vorige maand met 10,4 gestegen... in vergelijking met februari vorig jaar. Dat is de grootste stijging in bijna 20 jaar... blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In 2013 bereikten de huizenprijzen nog een dieptepunt... maar daarna zijn ze alleen maar gestegen. Dat komt onder meer door de woningnood en de lage rente... Ook het aantal huizen dat vorige maand van eigenaar wisselde groeide met 9,4 procent. Het aantal zelfstandigen met een volledige werkweek is tijdens de coronapandemie gedaald. Vorig jaar werkten in het laatste kwartaal 895.000 zelfstandigen voltijds. Zo'n 44.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS hebben zelfstandigen een stuk minder werk dan werknemers in loondienst. Tegelijk steeg ook het aantal zelfstandige deeltijdwerkers... dat wekelijks best meer uren zou willen werken, maar dat niet kan vanwege de pandemie. Het OM stelt vervolging in tegen drie leden van de verboden, van de verboden pedofiele vereniging Martijn. De drie zouden de laatste jaren online actief zijn geweest voor de verboden vereniging... onder meer op Twitter en andere sociale media. RTL-journalisten zeggen dat in een besloten e-mailgroep van oudleden van Martijn tips worden gedeeld om kinderen te misbruiken.